7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Kamp van Economische Zaken probeert te voorkomen... dat de provincie Noord-Brabant proefboringen naar schaliegas verbiedt. Hij vraagt de provincie te wachten tot het onderzoek naar de risico's is afgerond. Het gaat dan vooral om de mogelijke vervuiling van grondwater door chemicaliën. Noord-Brabant wil vandaag een besluit nemen over een verbod. Kamp noemt dat voorbarig. De goedkope zorgpolis met beperkte artsenkeuze lijkt van de baan. Minister Schippers komt met een alternatief voor haar zorgwet, melden bronnen in Den Haag. In het nieuwe plan zou iedereen in principe vrije artsenkeuze houden. Maar wie de keuze van de verzekeraar volgt, krijgt een korting op het eigen risico. Schippers wil dat nog niet bevestigen. Op de Westerschelde is een binnenvaartschip met drie mensen aan boord omgeslagen. Dat gebeurde rond middernacht toen een zandzuiger bezig was zand over te laden. Eén opvarende is gered, de twee anderen lagen te slapen en worden vermist. De kans dat ze nog leven is klein. Duikers kunnen het schip niet in omdat de stuurhut in elkaar is gedrukt. Klopsignalen worden niet beantwoord. Bram Moskovic dreigt persoonlijk failliet te gaan. Volgens de Volkskrant hebben twee schuldeisers het faillissement van de voormalige advocaat aangevraagd. Het zou gaan om een vastgoedbedrijf bij wie Moskovic een huurachterstand heeft... en een voormalige cliënt die zegt 35.000 euro te goed te hebben. Dinsdag komt de faillissementsaanvraag voor de rechter. Actrice en zangeres Simone Kleinsma heeft een bijzondere wisseltrofee gekregen. Het is de zilveren sigarettenkoker van kleinkunstlegende Louis Davids... die na zijn dood een oeuvreprijs werd. De afgelopen 16 jaar had Joop van der Ende de koker in zijn bezit... maar gisteravond in het tv-programma Opium gaf hij hem aan door aan Simone Kleinsma. Het weer, droog met geregeld zon. Het wordt 0 tot 3 graden, maar door de wind voelt het kouder aan. In het weekend loopt de temperatuur wat op en kan er wat regen vallen.